uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De stint mag vanaf morgen niet meer de weg op. Volgens minister van Nieuwenhuizen blijkt uit de voorlopige resultaten... van het onderzoek naar de elektrische bakfiets dat er veiligheidsrisico's zijn. Zo zijn er twijfels over de technische constructie. De kans bestaat dat het voertuig stilvalt of juist niet meer remt. Ook zijn er technische zaken aangepast zonder goedkeuring van het ministerie. De eigenaar van het bedrijf dat de stint bouwt vindt het besluit voorbarig. Bij een ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os... kwamen anderhalf week geleden vier kinderen om het leven. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Adressen worden strenger gecontroleerd, er komt meer persoonlijk contact... en er wordt opgetreden tegen malafide tussenpersonen die fraude mogelijk maken. Schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het besluit zijn onthullingen van nieuwsuur over WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten. Ze gebruikte valse handtekeningen, nepsollicitaties... en pleegde adresfraude om duizenden euro's aan uitkering te innen... terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. De hulpverlening voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi komt nauwelijks op gang. In de getroffen stad Palu zitten veel mensen zonder eten en drinken. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan... en het lokale vliegveld wordt bezet door bewoners die weg willen. Ze willen voorkomen dat vliegtuigen leeg vertrekken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen... en gaat proberen om maaltijden en waterzuiveringsapparatuur die kant op te krijgen. De ministers van Financiën van de Eurolanden maken zich grote zorgen over Italië. Het land wil meer geld uitgeven en het begrotingstekort laten oplopen. De Franse minister Le Maire vreest een nieuwe crisis... en ook minister Hoekstra is er niet gerust op. Vrijdag daalden de Europese beurzen flink na bekendmaking van de Italiaanse plannen.